Dat houdt in dat Almere 60.000 nieuwe woningen mag bouwen. Er moet wel een rendabele verbinding komen met Amsterdam over het IJmeer. De stad krijgt van het kabinet twee jaar de tijd om met een voorstel te komen. Het Centraal Planbureau zei eerder dat een rendabele verbinding niet mogelijk is. Prins Willem-Alexander heeft slapeloze nachten gehad van alle commotie rond zijn vakantiehuis in Mozambique. Hij zei dat tegen de pers op de slotdag van het staatsbezoek in Mexico. Hij ging niet inhoudelijk op de zaak in en verwees naar een brief die het kabinet erover aan de Kamer stuurt. Ook koningin Beatrix is geraakt door de kritiek. Ze zei dat ze niet twijfelt aan de goede intenties van het prinselijk paar. In acht steden in Ierland hebben tienduizenden werknemers geprotesteerd tegen bezuinigingen door de overheid. Premier Cowen wil het begrotingstekort indammen door 4 miljard euro te bezuinigen. De werknemers zijn bang dat dat ten koste gaat van uitkeringen en andere sociale voorzieningen. Volgens de Europese Commissie kampt Ierland met een extreem begrotingstekort. De werkloosheid in de Verenigde Staten is opgelopen tot het hoogste niveau in 26 jaar. Van de beroepsbevolking is nu 10% werkloos. Het aantal Amerikanen zonder baan steeg in oktober naar 15,7 miljoen. President Obama wijst erop dat het na herstel van de economie altijd even duurt voordat ook de werkgelegenheid weer groeit. In de Doelen in Rotterdam zijn de klassieke muziekprijzen uitgereikt. Het Concertgebouworkest kreeg de prijs voor Groot Ensemble... omdat het ondanks een verjonging zijn eigen geluid heeft gehouden. Het Kamerkoor Capella Amsterdam kreeg de prijs voor Beste Klein Ensemble. En de Griekse violist Leonidas Kavakos won de prijs voor Beste Individuele Prestatie.